Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De zoektocht naar de vermiste Hebe van 10 en haar begeleider Sanne van 26... gaat vanavond verder in de wijk Waspik-Zuid. In Noord-Brabant is dat. Een speciaal team van veteranen begint daar aan een groot opgezette zoektocht, zegt de politie. Morgen kan dan misschien nog gedetailleerder gezocht worden in hetzelfde gebied. Het meisje met een beperking en haar begeleidster worden sinds maandag vermist. Gemeenten hebben steeds vaker te maken met cyberaanvallen. Gemeenten hebben vorig jaar 300 cyberincidenten gemeld... en dat is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Het gaat om kleine en grote incidenten, waaronder aanvallen waarbij hackers om losgeld vragen. En het risico wordt ook steeds groter, zei de burgemeester van Nieuwegein zojuist in Nieuwsuur. Alle gemeenten hebben ermee te maken. Het risico dat gebeurt hebben we allemaal. Prijs me ook wel weer gelukkig dat er heel veel tegengehouden wordt. Maar ja, je ziet dat het eh, een aantal keren per jaar en best vaak eh, wel lukt. En de buitenwereld wordt ook nog steeds slimmer en eh, steeds gehaider. Dus wij moeten eh, elke keer eh, doorgaan met meer leren en beter beveiligen. Duitsland gaat flink wat geld pompen in nieuwe laadpalen voor elektrische auto's. De komende drie jaar wordt er meer dan 6 miljard euro in gepompt. Het aantal elektrische auto's groeit bij onze oosterburen jaarlijks met bijna een kwart. En volgens het Duitse ministerie van Transport zijn er nu dik 70.000 oplaadpunten. En in 2030 moeten dat er 1 miljoen zijn. En een video van de Amerikaanse nieuwszender CNN over fietsers in Utrecht... is in het verkeerde kilgat geschoten bij sommige inwoners van die stad. De video begint namelijk zo. In the city of Utrecht, just outside Amsterdam... Mayor Sharon Dieksma plays her part in the battle against climate change. Ja, de stad Utrecht net buiten Amsterdam. En daar zijn Utrechters het op sociale media totaal niet mee eens. De op drie na grootste stad van ons land ligt op zo'n 35 kilometer van Amsterdam. En ja, voor Amerikanen is die afstand peanuts natuurlijk. Het weer dan nog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen begint met regen.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 Laat je man maar rustig slapen. Hebben wij even de tijd? Blijf maar warm bij het raam staan, ik wil alleen even wat kwijt. Eigenlijk wil ik wat weten. Heb je nu alles wat je wou? Werd je wakker met een glimlach, zegt hij vaak, ik hou van jou. Houd je vast als je soms bang bent. Kent hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd logisch dat je me verliest. Ik ga weg, ik ga lopen, ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg, tot de zon die straal. ik me Ik hoop dat ik gelukkig word, nu ik zie wat ik zo mis. Houd je vast soms als je bang bent. nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer.